uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De mensenrechtenrapporteur van de VN, Elston, is zeer kritisch over het systeem dat Nederland gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. Het is volgens Elston in strijd met de mensenrechten omdat het systeem mensen discrimineert met een migratieachtergrond of weinig geld. Het systeem risico-indicatie gebruikt een algoritme dat data van overheidsinstanties koppelt om te bepalen wie er wordt gecontroleerd. Elston vreest voor een technologische politiestaat. Een groep tegenstanders van het opsporingssysteem eist volgende week dat de rechter het verbiedt. De Israëlische premier Netanyahu geeft zijn poging op om een nieuwe regering te vormen. Het is de leider van de rechtse Likud-partij niet gelukt een meerderheidscoalitie te smeden. Verwacht wordt dat nu Benny Gans, de leider van de centrumlinkse partij Blauw en Wit, het voortouw mag nemen. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van vorige maand geen duidelijke winnaar hebben opgeleverd. Het was de tweede keer in zes maanden tijd dat de kiezers zich mochten uitspreken. Ook na de verkiezingen in april kon er geen meerderheid worden gevormd. De internationale staalgigant Tata Steel gaat bezuinigen... en voor schrappen in het personeelsbestand. Een groot deel van de bezuiniging moet door Tata Steel in Velsen worden opgebracht. Dat staat in een memo aan het personeel dat in handen is van NH Nieuws. De vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zegt dat zo'n 2500 banen in Nederland, Frankrijk, Engeland en België verdwijnen. En dat komt neer op een kwart van alle banen bij de vestigingen. Ook vandaag heeft het Britse lagerhuis niet gestemd over het Brexit-akkoord. De voorzitter van het lagerhuis heeft de stemming tegengehouden... omdat dezelfde motie niet twee keer aan het parlement mag worden voorgelegd. Zaterdag was de eerste keer. In die zitting bepaalt het lagerhuis dat pas met het akkoord kan worden ingestemd... als alle bijbehorende wetgeving is goedgekeurd. Het is niet duidelijk hoe lang dat precies gaat duren. De uitredingsdatum is nog steeds 31 oktober.